Michel Koenen met het NOS-journaal. Facebook onderneemt verdere actie tegen aanhangers van de complottheorie QAnon. Alle Facebookpagina's, groepen en Instagram-accounts worden vanaf vandaag verwijderd. Eerder gebeurde dat al met pagina's waarin tot geweld werd opgeroepen. Aanhangers van QAnon geloven dat president Trump strijdt tegen de deep state. Een mondiale elite die uit zou zijn op een wereldregering... en zich ook schuldig maakt aan satanisch ritueel kindermisbruik. En de samenzweringsbeweging wint ook in Nederland snel aan populariteit. Twee Rotterdamse ambtenaren zijn ontslagen vanwege fraude. Ze hebben voor honderdduizenden euro's aan steekpenningen aangenomen van Brabantse wegenbouwers, schrijft de Telegraaf. De krant heeft het strafdossier in handen. Bij de hoofdverdachten werden thuis exclusieve racefietsen, luxe horloges en dure merkschoenen gevonden. Amerikaanse mensen hoeven voorlopig niet te rekenen op nieuwe overheidssteun om de klap van de coronacrisis op te vangen, schrijft president Trump op Twitter. De Republikeinen stoppen met onderhandelen en gaan pas na de verkiezingen in november verder. De Amerikaanse centrale bank waarschuwde eerder voor ernstige gevolgen als de steun wordt stopgezet. En de Nederlands-Amerikaanse gitarist Eddie Van Halen is overleden, meldt zijn zoon Wolfgang op Twitter. De medeoprichter van hardrockband Van Halen leed al jaren aan keelkanker. Hij was 65 jaar. Eddie werd geboren in Amsterdam en verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Californië. Daar startte hij onder meer de rockband Van Halen. Met zanger David Lee Roth werd hij bij het grote publiek bekend met hits als Jump and Runnin' with the Devil. Ook speelde Van Halen de bekende gitaarsolo in Beat It van Michael Jackson. Het weer, er valt regelmatig een bui en het koelt af tot de graad of 11. Later vandaag trekken de meeste buien weg en is er geregeld zon.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 Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I take you body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I. take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.